Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De training van Afghaanse politiemensen in Kunduz begint niet eerder dan begin volgend jaar. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat Nederlandse politietrainers van de Koninklijke Marechaussee al dit voorjaar aan de slag zouden gaan in Kunduz. Dat is nu uitgesteld omdat de benodigde uitbreiding van het trainingscentrum is vertraagd. Het kabinet heeft van de Afghaanse regering de schriftelijke verzekering gekregen dat de opgeleide agenten niet zullen worden ingezet voor militaire taken. In de brief schrijft het kabinet verder dat er nog geen overeenstemming is bereikt over het snel verlengen van de training van zes tot acht weken. Dat was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de missie. Vier Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen zijn vanmiddag voor het eerst ingezet om het wapenembargo tegen Libië te controleren. Ze hebben zes uur lang boven de Middellandse Zee gepatrouilleerd. Onderweg kregen ze nieuwe brandstof van het Nederlandse tankvliegtuig. Ook de mijnenjager Haarlem is al voor de kust van Libië ingezet voor de handhaving van het wapenembargo. Op vijf plaatsen rond de kerncentrale in Fukushima is plutonium gevonden. Het zat in bodemmonsters die vijf dagen geleden waren genomen rond het terrein van de centrale. Volgens exploitant TEPCO is het gevonden plutonium niet schadelijk voor de gezondheid en kan er gewoon worden doorgewerkt. De radioactieve vervuiling reikt volgens Franse experts verder dan de straal van 30 kilometer die nu als onveilig wordt gezien. Het kan wel 100 kilometer zijn, zeggen ze. 3FM-dj Giel Belen heeft het wereldrecord crowdsurfen op zijn naam gezet. Hij werd door luisteraars van het centrum van Hilversum naar de studio gedragen in 2 uur 3 minuten en 30 seconden. Het oude record crowdsurfen stond op 14 minuten. Bedrijven konden de recordpoging van Belen sponsoren in het kader van De Gekste Dag. De opbrengst gaat onder meer naar het Jeugdcultuurfonds en de stichting Alzheimer. Op Nederland 3 wordt de hele avond geld ingezameld voor De Gekste Dag. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in het binnenland lichte vorst, plaatselijk kans op een mistbank.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 Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. yesterday hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. Mhm. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je toen het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja. Die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, heeft, vind dat vind ik ook. dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorgoed voorbij zou gaan? passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit vivre entre nous, on se marre, allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan verra ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et eh bien qu'il Sans bien qu'il se Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, Juste avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met uh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. Abba. Uh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. <laughs> Oké, okay, komt je aan. Ramona, Ramona, there is a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep? there. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you loved Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat we dat? Eh, nou, Joop? Anifert Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met een Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry. let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what bar, tongue, skin, rastas, wolves, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and attention to me Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion Then hitch a ride with us Cause we're on the last freedom located out of nowhere city And we haven't even told our parents what time we'll be back So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll Cliff Richard! Got myself a crying Sleep and walk Living and Got to do my best to please pop quiz. I got the one and only Okay, guys, ready, Vin? I'm completely ready when you are, Shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, your majesty. de Young Ones met eh, Cliff Richard, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had haar leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. lente zo pret Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als wind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend have to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your mind I've got to Should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Ja, ja, je mag het nu zeggen, kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, het oh, ja, Nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, eh, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelang In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij.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 I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt.